Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ruim een kwart van de kinderen groeit op bij ouders met psychische problemen of een verslaving. Dat zegt Trimbos. Zij doen veel onderzoek naar verslavingen en mentale gezondheid. Zo'n thuissituatie kan grote gevolgen hebben voor de kinderen, zegt deze onderzoeker. Het kan ook leiden tot verminderde schoolprestaties... omdat ze zich minder kunnen concentreren in de klas of vaker afwezig zijn... Ehm, we weten ook dat ze een verhoogde kans hebben op echtscheiding bijvoorbeeld. Het aangaan van relaties of het stellen van grenzen zijn ook wel dingen waar we van ervaringsdeskundigen horen Ehm, dat ze daar echt tegenaan lopen later in hun leven. Het gaat om zo'n 900.000 kinderen van wie de ouders last hebben van bijvoorbeeld een depressie, angststoornis of verslaafd zijn aan alcohol of drugs. Het Openbaar Ministerie heeft sorry gezegd tegen zeven mensen die onterecht werden aangezien als klimaatdemonstrant. Ze kregen een paar weken geleden een brief op de mat waarop stond dat ze bij een demonstratie waren op Schiphol vorig jaar. Maar daar klopt helemaal niks van. De zeven mensen waren helemaal niet bij die klimaatdemo. Die hoort verslaggever verslaggever Josephine Trehi. Nou ja, het OM geeft dus inderdaad nu toe dat het niet eh, goed is gegaan. Dat ze ook in gesprek zullen gaan met de marechaussee van hoe kan dit nou? En ook zegt justitie dat de gegevens van deze zeven mensen worden gewist. Ja, de marechaussee had die demonstranten op basis van posts op social media achteraf geïdentificeerd. Goede doelen, sportclubs en kerken worden minder streng gecheckt op witwaspraktijken. De organisaties zijn veel tijd kwijt aan het bewijzen dat ze niet stiekem aan criminele zaakjes doen. De Nederlandse Vereniging van Bank banken komt met nieuwe regels. Ze checken nu in eerste instantie alleen of ze iets verdachts zien op de jaarrekeningen. En de Spaanse profvoetbalsters gaan staken. Ze eisen hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. Het nieuwe voetbalseizoen zou eigenlijk vrijdag beginnen... maar start door de staking twee weken later. Het rommelt al langer bij de Spaanse voetbalbond. Deze week nog werd de sponscoach van de vrouwen ontslagen. En eerder werd de voorzitter geschorst nadat hij een speelster ongevraagd op haar mond kuste.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 Een lokale PvdA-politicus in Dordrecht heeft geheime documenten over chemiebedrijf Chemours gelekt naar Zembla. Volgens Rijnmond biechtte de PvdA dat zelf op bij de burgemeester. De PvdA in Dordrecht zegt dat het commissielid de notulen uit boosheid naar de pers heeft gestuurd. En de NAVO ziet geen doelbewuste aanval in het neerkomen van droneonderdelen in Roemenië. Maandag viel Rusland een Oekraïense haven aan op enkele honderden meters van de Roemeense grens. Brokstukken van de drones kwamen in NAVO-gebied terecht. En meer dan een kwart van de Nederlandse thuiswonende kinderen groeit op in een gezin met ouders die psychische aandoening of verslaafd zijn aan drugs of alcohol.